9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran en Amerika spreken elkaar tegen over het aantal slachtoffers... bij de Iraanse bombardementen in Irak. Twee legerbases, waar ook veel Amerikanen zitten, zijn getroffen. De Iraanse staatstv meldt dat daarbij zeker 80 Amerikaanse doden zijn gevallen... en dat er veel materiële schade is. Volgens Amerika zijn er nauwelijks of geen slachtoffers gevallen. President Trump liet een paar uur na de aanval op Twitter weten dat alles goed gaat... Later vandaag komen zowel Trump als de Iraanse leider Khamenei met een verklaring. En op een van de getroffen bases in de stad Erbil... zijn zo'n 40 Nederlandse militairen gestationeerd. Het ministerie van Defensie laat weten dat die allemaal ongedeerd zijn. Een medewerker van een grote Amsterdamse woningcorporatie... heeft jarenlang geld weggesluist bij het bedrijf. Volgens de Telegraaf gaat het om miljoenen euro's. De vrouw zou iedere keer tussen de 10.000 en de 20.000 euro... naar de rekening van haar minderjarige dochter hebben overgemaakt. Het geld gaf ze uit aan gokken en luxe vakanties. ING trok aan de bel bij de woningcorporatie Stadgenoot... omdat de bank de overboekingen niet vertrouwde. De vrouw is direct ontslagen en er loopt een strafrechtelijk onderzoek. Het geld terugkrijgen wordt lastig, zegt de woningcorporatie... omdat de vrouw amper geld meer heeft. Het merendeel van de 16.000 zandmedewerkers gaat niet bij PostNL werken na de overname volgende maand. Alle zandbezorgers die hebben een aanbod van PostNL gekregen, maar volgens de vakbond is een groot deel daar niet tevreden over. Anderen zeggen er financieel op achteruit te gaan. En anderen vinden dat ze te weinig of juist te veel uren krijgen aangeboden. Het weer nog, de dag die begint lokaal met nevel. Verder vandaag veel bewolking, af en toe regen. Met zo'n 11 graden wordt het erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen meer regen, maar nog steeds vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het staat behoorlijk vast op de wegen rond Amsterdam. Het komt allemaal door een ongeluk op de ring oost van Amsterdam... op de A10 richting Utrecht... Bij Alfred Watergraafsmeer is maar één rijstrook vrij na dat ongeluk. En je hebt daar een half uur vertraging. Veel mensen rijden om via de A10 West. En ook daar heb je nu 20 minuten oponthoud. Dat is dus op de A10 richting Den Haag. En door dat ongeluk staat er ook een hele lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Blaricum en knooppunt Watergraafsmeer 18 kilometer file. En de vertraging is meer dan een uur. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het ook langzaam. Tussen Breukelen en Knopend Holendrecht 20 minuten vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn heb je 10 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A2. Op de N236 Hilversum richting Weesp heb je ruim een half uur vertraging tussen Ankeveen en Driemond.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 We were hanging out down in Old Versailles. That's the weekend pad of my queen and I. In the alleys of Paris, they was eating rats, but it was me young for the aristocrats. There was dukes and counts and barons and earls. I gave them the titles, but I kept the girls. Blondes, redheads, and waited. I didn't wait to get. There was trouble for breakfast, toast for brunch. The lion of the follies, but here for lunch. Jack, you're in the Bastille. The party kept swinging all day and all night. The champagne was flowing, we was feeling alright. They were screaming for bread, things started to shake. But Marie Antoinette said, Well, let them eat cake. Now the rapper wouldn't have it, they was angry and mean. They built a big old race, they called a guillotine. Then the people up shouted, We'll have our day. Down with dirty water, give us Perrier. I said, "The more we roll. Things might get screwy, but they never lay a finger on good King Louis. Just keep your cool, don't fret see is my reality. my and it occurred to me this was Goedemorgen Zandvoort, woensdag 8 januari. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je. En we tellen nog steeds af.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 I love his lips, cause he says the words. Damn, mommy, damn, <laughs> mommy. Don't wake up, this love is like a dream. So join me in this bed, the iron. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in line.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 Come south of the border with me. Come south of the border. Come south of the border with me. Come south of the border. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border with me.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 drinks drinks bring bring back back all all memories of everything been through. Toast Toast today. lost on memories And the memories bring back, memories bring back your hier bij ZFM waar het precies kwart over negen is. Moet je naar Amsterdam? Nou, blijf maar gewoon lekker hier in Zandvoort. Luister naar ZFM, want de hele ring staat helemaal vast. Er is vanochtend een ongeluk gebeurd met vier auto's. En het is echt een drama op de ring rond Amsterdam. Moet je er echt heen? Kijk op de routeplanner wat je het beste kunt doen. En dan wens ik je heel veel sterkte. Ondertussen hoor je haar op de achtergrond. Blondie. Lekker oude plaat uit de jaren 80. Hier is die. Heart of Glass. Lieve Blondie die tijd? Nee. Tijd voor wat rustige muziek. Even een stapje terug. Ik heb deze gevonden voor je. Lange Frans en T. Lau. Zing voor me. Prachtig. Even een moment van rust. Hier bij ZFM. Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren... speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren om geld supporters te juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt... Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een Zing een voor Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in de strijd die niet te zijn was Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed dood door de kogels van zijn kant Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn man Neem er een van mij daar en drink voor ze Hij zei proost Frans, maar zing voor me Zing een liedje voor me Frans Zing een liedje voor me Frans Ook al is het in het Frans een vlotte meid Zat op school en was voorbereid Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt Als ze kiest voor zichzelf is ze er wonder kwijt Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan En nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Something Got Me Started hier bij ZFM waar het 4 voor half 10 is. En daarvoor hoorde je dat prachtige liedje van Lange Frans en T. Lau. Gaan wij door met Van Morrison. Lekker jazzy om er vast in te komen voor zometeen half 10. Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes fantabulous night to make romance need the cover of October skies all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the songs to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come and I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just travel inside. Can I just make some more romance with you? My love, one more moon dance with you in the moonlight on a magic night. Vrijdag is het volle maan. Moondance van Van Morrison. En vrijdag is ook weer die volle maanwandeling in de Kennemerduinen. Ik heb even gekeken, hij is bijna vol. Mocht je mee willen, kijk dan op de site van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Misschien is er nog een plekje en dan kun je mee met de volle maanwandeling... aanstaande vrijdag vanaf 7 uur in de Kennemerduinen. En is het nu half tien hier op ZFM. En is het weer tijd voor Jazz is niet eng. En vandaag een plaat, en ik doe het eigenlijk nooit... maar ik heb hem afgelopen maandag ook gedraaid. Ik vind hem namelijk heel ontzettend leuk. Dat is die plaat Jeepers Creepers. Het origineel is in 1938 van Louis Armstrong... en hij is opnieuw uitgebracht door Niki Janowski, Franse zangeres. En hij zegt echt, ik vind hem heel erg leuk... en ik draai hem gewoon nog een keer omdat het kan. Hier is die Jeepers Creepers versie 2.0. Every time you talk to me, I see those big brown batters. You can almost guarantee I'll be at a loss for words. Every time you walk my way, I get all flustered. I just don't know what to say when I wanna flirt with you. Oh. Wind and Fire. Hier bij ZFM, waar het bijna 20 voor 10 is. wat een heerlijke plaats is toch. Blijft die ook. En dan gaan we zo meteen... Nemen we even een moment stilte. En dan laat ik je de nieuwe Wendy Moore horen. En waarom doe ik er nou stilte voor? Hij heeft geen intro. Hij begint meteen. En hij is geweldig. De nieuwe Wendy Moore. Wendy Moore uit Zandvoort.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 Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt Want nooit gaat het slecht, altijd oké En ze lult met ze mee en ze lacht Ze huilt maar ze lacht los. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt maar ze lacht als ze morgen besluit niet te schuilen. Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht. ik huil, maar ik lach. Maan, ze huilt, maar ze lacht. Prachtig nieuw lied van haar. Het is eh, kwart voor tien geweest hier bij ZFM. Tijd eh, voor eh, de Angels. Good morning, Angels. Good morning, Charlie. Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Don't Call Me Angel. De soundtrack van de nieuwe Charlie's Angels film die volgens mij deze week uitkomt. Ja, en dan is het 8 januari. Weet je nog waar een week geleden was? 1 januari. Weet je waarschijnlijk rond deze tijd wakker en dacht je... oh jee, ik moet straks die duik doen. Ze zeggen dat het heerlijk moet zijn bij een redelijke vorst... en dat kan zijn van 0 tot min 10 graden... in het frisse zeewater te duiken. Zandvoort krijgt zijn eerste badgasten op nieuwjaarsmiddag... Vroeger kan men het badseizoen al niet openen. Daaronder zijn leden van de zwemvereniging Jacht. En werkelijk gaat er één kopje onder. Dat geldt dan meteen ook voor de rest. Wegwezen jongens, de eer is gered. En nu zou een bezadigde toeschouwer ze kunnen afvragen... waarom doen ze dat nou allemaal? I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.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 Maar blijf nog even bij ons, want we hebben die altijd hier. Twee platen voor tien. de meezinger. Hier is die, Wesley Bronkhorst. Je hebt hem vaker gehoord, het is echt de ontdekking van afgelopen jaar. En hij is zo leuk. Samen met Bucket Lewis, reis met me mee. Ik loop in de storm verlies, mijn verdriet. Door de wind meegenomen, zodat niemand dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd, wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit. Voel ik mij niet meer bezit. Nee. See. en dat was het weer voor vandaag. Morgen zit Ger Loogman hier. Hij is nu al in de studio, een beetje vroeg. Maar... Ja, hij wil heel graag beginnen, maar sorry Guder, morgen pas.